Er zijn nog wel zeven vermisten, maar waarschijnlijk zijn zij ongedeerd en hebben ze zich nog niet gemeld. Ook kan het zijn dat ze in het ziekenhuis liggen en nog niet zijn geïdentificeerd. Het ongeluk bij Garmisch-Partenkirchen is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch defect. Het bergen van de ontspoorde treindelen gaat volgens de politie zeker nog een paar dagen duren. KLM verwacht komende dag niet opnieuw met lege toestellen naar Schiphol te vliegen. Gisteravond vlogen zo'n 40 toestellen van de luchtvaartmaatschappij leeg terug naar Amsterdam... omdat het op de luchthaven te druk was. Ook konden toestellen niet landen of vertrekken door een ongunstige windrichting en baanonderhoud. Een woordvoerder van KLM gaat nu uit van een minder drukke dag. Bovendien staat de wind gunstiger en het, en het schema blijft verder ongewijzigd. De Britse prins Charles heeft op het jubileumconcert bij Buckingham Palace gisteravond een eerbetoon gebracht aan zijn moeder, koningin Elizabeth. U bent er voor ons geweest deze 70 jaar, zei Charles. De 96-jarige koningin was er zelf niet bij, maar aan het begin van het concert was ze wel te zien in een filmpje waarin ze thee dronk met Beertje Paddington. Bij het concert in de buitenlucht waren 22.000 toeschouwers. waren optredens van Queen, Alicia Keys en Rod Stewart. Het concert werd afgesloten door Diana Ross. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Stefan Hendricks. De 31-jarige cabaretier won de juryprijs van de 43ste editie van het festival. Volgens de jury zie je meteen als Stefan Hendricks opkomt... dat we te maken hebben met een allround performer. Hij is rete grappig, staat in het juryrapport. Het weer vanuit het zuiden steeds meer buien. Later op de dag ook in het midden van het land met kans op onweer.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 it's a moment, yeah, I've been catching love off a bat, boy Running from your love, that's what this track for Fucking every bitch and never telling them no I'm pushing be that black and white Oreo I've been catching love off a bat, boy Running from your love, that's what this track for Buying niggas bitches from the corner store, though Why you wanna do that? I don't need know. I'm like LeBron James in the finals We 1400, just like a minor I'm yelling freebies with the sinus. 15 main hoes cause I'm undecided. I'm kicking shit karate, ooh. I'm serving bricks somebody, ooh. For the bitch catch a Charlie, ooh.